Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal meldingen van jodenhaat is vorig jaar omhoog geschoten. Bij het CD ging de telefoon 379 keer, bijna 2,5 keer vaker dan een jaar eerder. De directeur vindt dat de politiek in actie moet komen, zei ze gisteravond bij Op1. Er moet echt iets gaan gebeuren. Het wordt alleen maar zichtbaarder. Ik denk namelijk niet dat antisemitisme ooit weg is geweest. Het komt alleen steeds meer. Het is salonveeg geworden om je antisemitisch te uiten. En dat is echt een probleem, want waar gaan we naartoe... Eh, in de periode die nog gaat komen en met een volgende generatie. Ze maakt zich vooral zorgen over antisemitisme op scholen. Daar waren vorig jaar zelfs vijf keer meer incidenten dan een jaar eerder. Banken zeggen dat ze geen zin hebben om de troep van het demissionaire kabinet op te ruimen. Na het legaliseren van gokken zijn veel mensen in de problemen geraakt. Het kabinet wil daarom dat banken een goklimiet instellen voor hun klanten. Die willen daar niet aan meewerken. En Donald Trump moet volgende week weer verschijnen in de rechtbank. Hij heeft pornoactrice Stormy Daniels geld betaald... zodat ze haar mond zou houden over hun affaire. Nou, dat is niet strafbaar. Maar Trump zou trucjes hebben uitgehaald om het geld uit zijn boekhouding te houden. De oud-president had om uitstel gevraagd, maar de rechter gaat daar niet in mee. Maandag begint de zaak. En het is topdrukte bij veel wasstraten. Afgelopen weekend kwam er veel Sahara-stof naar beneden. En daardoor zijn veel auto's bedekt met een bruin-geel laagje. Deze man ging door de carwash in Almere. Hij was wel smerig hoor, maar eh, <clears throat> door de Sahara-zand eh, moest ik toch wel eh, even door de wasstraat heen inderdaad. Ja. En ik dacht, het is nu vrij rustig, want iedereen is aan het werk. Maar kennelijk zijn alle mensen denken van nou, het mag wel even gebeuren. En die mensen die mogen later deze week misschien nog een keer... niet door Sahara-zand, maar door alle pollen in de lucht. Dat kan ook een plakkerig laagje vormen op je auto. En het weer nog. Af en toe opklaringen met een zonnetje, maar vooral grijs met kans op een bui. En het gaat ook flink waaien bij 10 tot 13 graden.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 Then I took one girl outside with me. Her name was Lonnie. She went to junior high with me. I said, Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot changed since I seen you last. She said, What would you do if your son was at home crying all alone on the bedroom floor? Cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money. And his daddy's gone. So we're smoking rock now. just a good time, but for me, this is love all night. Girl, you ain't the only one with a baby. That's no excuse to be living all crazy. Then she looked me right square in the eye. I said, Every day I wake up hoping to die. She said, God I know about pain, cuz me and my sister ran away so my daddy couldn't rape us. Before I was a teenager, I done been through more this shit you can't even relate to. What would you do if the sun was at home? Crying all alone on the bedroom floor Cause he's hungry And the only way to feed him is to sleep with a man For the little bit of money and his dad So we smoking rock now, in and out of lockdown I ain't got a job now So for you, this is just a good time But for me, this is what I call life Yo, wait, hold up, hold up, hold up, hold up Stop the record, yo, stop the record Yo, shorty, you ain't gotta be going out like this, man Hold up What would you do? Get up on my feet and let go of every excuse what would you do? Cause I wouldn't want my baby to go through what I went through. Come on, what would you do? Get up on my feet and stop making tired excuses. What would you do? Girl, I know what my mother can do it, baby, you can do it. What would you do if the sun was at home? He's crying all alone on the bedroom floor cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for me. home. Crying all alone on the bedroom floor cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone. Somewhere smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time. But for me, this is what I call life. Come on. What would you do if the son was at home? Crying all alone on the bedroom floor cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy job now. So for you, this is just a good time, but for me, this is what I call life.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 De Groene Amsterdammer en onderzoeksplatform Investico... publiceren die cijfers vandaag. Ze stonden in een dossier van een rechtszaak uit 2017. Jongeren moeten op school en thuis meer leren over de holocaust. Dat zegt demissionair minister Jessugus... in reactie op het recordaantal van 379 antisemitische incidenten vorig jaar. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg beslist vandaag over drie klimaatzaken. Een groep Zwitserse klimaatoma's, Portugese jongeren en een Franse burgemeester... hopen dat het Hof gaat zeggen dat landen die te weinig aan klimaatbeleid doen...